Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op Sint Maarten is een parlementariër gearresteerd... op verdenking van machtsmisbruik, omkoping en valsheid in geschriften. Het is de leider van oppositiepartij USP, Frans Richardson. Hij werd vorig jaar ook al opgepakt... op verdenking van het aannemen van steekpenningen en belastingfraude. Door schimmige deals van Richardson zou de Belastingdienst op Sint Maarten... zo'n 3 miljoen euro zijn misgelopen... Die zaak tegen Richardson loopt nog en nu is hij dus opnieuw gearresteerd voor een vergelijkbare verdenking. Orkaan Dorian heeft op de Bahama's zeker vijf levens geëist. Er zijn massale overstromingen. Hele woonwijken zijn door kolkend water overspoeld. De premier spreekt van een historische tragedie. Met name het eiland Grand Bahama is getroffen. De orkaan trekt tergend langzaam over het eiland... met windstoten tot 250 km per uur. Dorian is de zwaarste Atlantische orkaan sinds Allen in 1980. De verwachting is dat Dorian naar het noordwesten afbuigt en dan vlak langs Florida komt. Meer dan een miljoen mensen in Florida, Georgia en South Carolina worden geëvacueerd. De Verenigde Staten trekken dit jaar nog 5000 militairen terug uit Afghanistan... en sluiten vijf legerbasissen. Dat staat in het vredesakkoord van de Amerikanen met de Taliban... zegt de Amerikaanse onderhandelaar. President Trump moet het akkoord waarover maanden is onderhandeld nog wel goedkeuren. Terwijl de onderhandelaar over het akkoord vertelde op tv... ging in Kabul een autobom af. Daarbij vielen vijf doden. De verantwoordelijkheid is door de Taliban opgeëist. Als de Amerikanen 5000 militairen terugtrekken... blijven er nog 9000 Amerikanen over in Afghanistan... en 17.000 militairen van andere NAVO-landen. Het weer. Er is veel bewolking en vooral in het noorden valt wat regen.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 Cause I don't wanna leave you now. a little too fast, so I gave it back. You said somebody had hurt you before and it caught you real bad. But he don't deserve you, you're gonna learn I'd never do that. I said, I ain't got a plan, but we could hang out till the morning. Cause I don't wanna lose you, I don't wanna lose you now. Let's take the long way home. internet. www.zfmzandvoort.nl complicate. People tell me to medicate.